Citydijkers met het NOS Journaal. Volgens Pakistan zijn er zeker acht mensen omgekomen door de raketten die buurland India afgelopen avond heeft afgevuurd. 35 anderen zouden gewond zijn geraakt. De aanvallen waren op plekken in de regio Kashmir, tussen Pakistan en India in. Beide landen claimen het gebied en dat liep al meerdere keren uit op oorlog. De spanningen liepen onlangs weer op nadat er meerdere Indiase toeristen werden vermoord in Kashmir. Premier Modi beschuldigde Pakistan van betrokkenheid en beloofde wraak. India zegt dat de aanval van gisteren gericht was op militanten die bij die aanslag betrokken waren. Maar Pakistan zegt dat er plekken zijn aangevallen waar burgers woonden. Verschillende grote luchtvaartmaatschappijen zullen voorlopig niet meer boven Kashmir vliegen vanwege de onrust die in de regio is ontstaan. Onder meer Lufthansa, Emirates en Air France zeggen voorlopig het gebied te vermijden en om te vliegen. Op de A20 bij Moordrecht zijn zes mensen gewond geraakt door een ongeluk. Drie van hen zijn ook aangehouden voor onveilig rijgedrag. Bij het ongeluk in de buurt van Moordrecht bij Gouda waren meerdere voertuigen betrokken, waaronder ook een vrachtwagen. De oorzaak is nog niet duidelijk, daar doet de politie nog onderzoek naar. Vandaag begint in Rome het conclaaf, de verkiezing van de nieuwe paus. Onder 33 kardinalen gaan stemmen van wie, wie van hen de volgende leider wordt van de katholieke kerk. Dat gebeurt in de Sixtijnse kapel, die voor de verkiezing hermetisch wordt afgesloten. Het weer, is droog en de wind neemt wat af. Het is 2 tot 8 graden. Overdag gaat de zon flink schijnen, zijn maar af en toe een paar wolken...